Jan van der Putten met het NOS-journaal. Van de meeste chemische stoffen die in Europa worden gebruikt... is onbekend hoe gevaarlijk ze zijn voor de gezondheid. Het gaat om stoffen die worden gebruikt in bijvoorbeeld verf, lijm en cosmetica. Duitse onderzoekers bekeken de registratie van 21.000 stoffen. Van 69 ontbreekt belangrijke informatie. Bijvoorbeeld of ze giftig zijn of kankerverwekkend. Fabrikanten zijn verplicht om die informatie door te geven... aan de Europese Databank voor Chemicaliën. Maar dat gebeurt vaak niet. Het Nederlands RIVM noemt de hoeveelheid stoffen waarover informatie ontbreekt erg verontrustend en een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid. De Kamer van Koophandel schrapt telefoonnummers uit het online adressenbestand na klachten van ZZP'ers. Doordat hun nummers ongevraagd zichtbaar zijn in het register, kunnen ze worden benaderd door bedrijven die iets willen verkopen. Op korte termijn gaat dat veranderen, zegt de KVK. Bijna 80% van de ondernemers heeft te maken met ongevraagde aanbiedingen. Vier op de tien zegt dat zeer hinderlijk te vinden. In Duitsland liggen voor het eerst eieren in de winkel... die op een diervriendelijke manier zijn geproduceerd. Van tevoren is vastgesteld of er een haan of een hen uit het ei zou komen. De eieren met een haan gaan naar de winkel. De eieren met een hen worden uitgebroed. De methode is mede ontwikkeld door een Nederlands bedrijf. Dat zegt dat met deze methode wordt voorkomen... dat jaarlijks miljoenen haantjes worden vergast. Nederlandse auto's, vrachtwagens en bussen maken steeds meer kilometers. Volgens het CBS reden ze vorig jaar bij elkaar bijna 148 miljard kilometer. 12 procent meer dan 15 jaar geleden. Vooral personenauto's zijn meer gaan rijden. Niet doordat die auto's meer worden gebruikt, maar doordat er steeds meer van die auto's zijn. Verder rijden er steeds meer oude bestelauto's rond, zegt het CBS... omdat mensen niet graag een nieuwe kopen. Het weer, eerst nog een bui, later op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 13 graden. Morgen verandert er nog weinig. In het weekend wordt het wisselvallig en nat. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. Het gaat langzaam de goede kant op. De meeste files die zorgen nog voor zo'n 5 tot 10 minuten oponthoud. Zoals op de A7 Horen-Zaandam tussen afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam 10 minuten vertraging. En op de A10 de ring west van Amsterdam richting het zuiden. Tussen Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Oud-Zuid 7 kilometer file nog. Je hebt daar 10 minuten oponthoud. En op de A27 is het nog druk van Almere naar Gorkum.